Raymond Seré met het NOS-journaal. Bij bomaanslagen in de Syrische stad Homs zijn zeker 46 doden gevallen en meer dan 100 gewonden. Er waren twee zware explosies en één daarvan werd vrijwel zeker veroorzaakt door een zelfmoordterrorist met een bomgordel. Wie er achter de aanslagen zit is nog niet bekend. Bij een autoongeluk op de weg van Lopik naar Schoonhoven is een 18-jarige vrouw om het leven gekomen. Drie andere inzittenden van de wagen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde afgelopen nacht. Vlak voor een kruising raakte de auto van de weg en kwam in een sloot terecht. Drie inzittenden van de wagen konden er op tijd uitkomen. De 18-jarige vrouw lukte dat niet. De Lopikse werd gereanimeerd en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Maar daar is hij in de loop van de nacht overleden. In de Amerikaanse staat Michigan heeft een man in de stad Kalamazoo zeven mensen doodgeschoten en een onbekend aantal verwond. Het begon in een appartementencomplex waar de schutter een vrouw zwaar verwondde. Daarna schoot de man een vader en een zoon dood bij een autoverkoper. Vervolgens schoot hij lukraak om zich heen op de parkeerplaats van een restaurant... en doodde daarbij zeker vijf mensen, onder wie een meisje van 14 politie kreeg daarop veel tips over de man en over zijn auto... en na een klopjacht kon hij worden aangehouden. Het gaat om een 45-jarige blanke man uit Kalamazoo. Nog nooit in de geschiedenis hebben zoveel mensen bij de NASA gesolliciteerd op de vacature voor astronaut. De ruimtevaartorganisatie kreeg ruim 18.000 brieven binnen voor maximaal 14 beschikbare opleidingsplaatsen. En bij het vorige record uit 1978 waren dat er 10.000 minder. Dan het weer, het blijft bewolkt. De hele dag door regent in het noorden, maar in het zuiden is het vanmiddag geregeld droog. Het waait flink, het wordt de graad of 11.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 stuck in a mood so far away that it couldn't be good. My back hurt net it rains. Screw England, screw the young and insane. We travel in vain, but the dreams are the same. So look at the heroes in Liverpool rain.